Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het zijn belangrijke dagen voor de partijen die proberen een nieuw kabinet te vormen. Woensdagavond is de deadline. Dan moeten de PVV, VVD, NSC en BBB in grote lijnen eruit zijn. Waarschijnlijk horen we dan ook wie de PVV het liefste ziet als nieuwe premier. Geert Wilders zei vorige week dat hij iemand in gedachten heeft. Maar wie dat is, dat weten we nog niet, zegt politiek verslaggever Ewout Kiviet. Het zou iemand van buiten de PVV zijn met bestuurlijke ervaring, is de verwachting. Maar echt weten doet dus niemand het. Ehm, eh, dus Wilders gaat deze, deze dagen, misschien vandaag, misschien morgen... Eh, die naam op tafel leggen. Eh, of het staat in het eindverslag van de informateurs. En het moet wel iemand zijn waar iedereen mee kan leven. Want uiteindelijk ja, moeten ze het wel echt zien zitten met die persoon. Anders kan het daarop nog steeds eh, misgaan. Woensdag moet er dus een akkoord zijn. Als dat inderdaad lukt, is er volgende week een debat over. Het aantal doden na het instorten van een flatgebouw in de Russische stad Belgorod is opgelopen tot 13. Rusland zegt dat het gebouw van 10 verdiepingen instortte door een Oekraïense aanval. De Oekraïne heeft daar nog niks over gezegd. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin. Chinezen die in het buitenland studeren worden in de gaten gehouden door China. De Chinese overheid wil niet dat Chinezen zich met politieke of gevoelige onderwerpen bezighouden... door bijvoorbeeld mee te doen aan protesten. Doen ze dat wel, dan worden zij zelf, maar ook hun familie in China geïntimideerd. En voorbijgangers in New York en Dublin kunnen elkaar 24-7 in de gaten houden. In de steden is een enorm portaal neergezet met daarin een rondscherm en live verbinding. Het idee is de inwoners letterlijk met elkaar te verbinden. Het ding trekt veel aandacht. Mensen zouden mensen niet zijn als we niet van alles zouden verzinnen om met de verbinding te doen. Zo zijn er dance-offs en wordt er flink geflirt. De eerste telefoonnummers zijn al uitgewisseld. En het weer nog. In het zuiden wat regen. Verder begint de dag vooral droog en zonnig. Later zijn er wel stapelwolken en soms pittige buien. Mogelijk met hagel en onweer. Het is wel warm. 21 tot 26 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A10 Watergaasmeer de Nieuwe Meer heb je 5 minuten vertraging bij Amsterdam Buitenvelder. 10 minuten op de A27 Almere richting Gorkum tussen Hilversum en Knoop Lunetten.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 Mm Maybe I'll get famous as the man who can't be moved. And maybe you won't me to, but you will see me on the news and you'll come right she's homeless, she's homeless. As she stands there, talk. Talk is cheap.